Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Nederlandse militairen die in Irak zitten... worden mogelijk verplaatst vanwege de opgelopen spanningen in de regio. Nederlandse troepen zitten in Bagdad en Erbil... waar ze Iraakse militairen trainen. Eerder werd al bekend dat de missies zijn opgeschort. De afgelopen dagen verplaatsten andere landen... waaronder Duitsland en Spanje al een deel van hun troepen naar omliggende landen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de vergeldingsaanval van Iran op twee luchtmachtbases in Irak... en noemt de nieuwe ontwikkelingen zeer zorgelijk. In het landingsgestel van een vliegtuig van Air France is gisteren een dood kind gevonden. Het vliegtuig kwam uit Ivoorkust en landde op de luchthaven van Parijs. Air France spreekt van een verstekeling. Volgens Franse media was het een jongen van tien. Volgens de Iraanse staatstv is de zwarte doos van het neergestorte Oekraïense passagiersvliegtuig gevonden. Die kan helpen bij het onderzoek naar de oorzaak van de crash. Iran meldde een paar uur na de crash al dat er een motor in brand zou zijn gevlogen... en dat de piloot vervolgens de macht over het toestel verloor. En de burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland wil een messenverbod in eh, de uitgaansgebieden. Aanleiding is de steekpartij voor een café net voor kerst. Daarbij kwam een jongen van 16 om het leven. De burgemeester wil goede afspraken maken met de politie en het Openbaar Ministerie... zodat de politie ook preventief mag fouilleren. Twee verdachten van 14 en 15 jaar oud zitten nog altijd vast voor de steekpartij in Drachten. Ze moeten vandaag voorkomen. Drie artsen van het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch gaan in beroep tegen hun schorsing en waarschuwing. Die kregen ze na de dood van baby Luna bijna zes jaar geleden. Volgens de ouders is Luna overleden door grote fouten van de artsen tijdens de zwangerschap en rond de bevalling. Luna overleed na tien dagen. De ouders gingen al eerder in beroep.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 Many things that I could get rid of, ain't nobody give it up. I made a few mistakes I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, do your trouble in. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time sit on the couch Or we could just go out for the evening Hopefully end up with you kissing my mouth hey, eh, eh. hey. You got them blue jeans with a rib up in my head With your fingers in it, love it when you turn me on I'm saying with a little bit of love drunk in the middle where they get down to our favorite song. I made a few mistakes I regret nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, "Do your trouble." now woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell they like me. You know all the man them, I try to swipe me. Now that up, he could afford to ice me. Tell him that's a back for me, bitch, in your area. But the more bad bitches, then the more merry. Baddies to my left and to the right, a little scary. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? Uh, a million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon pictured up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix skated on. I'm sorry. My daddy is Indian. All this curry. Mm. Woman like me, like a woman like me, la la la. Woman like me, like a woman like me. I made a few mistakes. Let's let a Young money. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?